Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. De Iraakse Tan al-Qaeda heeft de verantwoordelijkheid opgeëist voor de reeks aanslagen van gisteren. In tien steden in Irak vielen toen zeker 30 doden en bijna 120 gewonden. De aanslagen zijn volgens al-Qaeda in Irak een antwoord op het gevangen zetten, martelen en het stelen van land van de Soenitische bevolking. De organisatie waarschuwt dat dit pas het begin is van een nieuwe geweldscampagne tegen de Sjiitische bevolking. Bijna alle Belgische Kamerleden zijn gisteren uit protest het parlement uitgelopen. Ze deden dat om hun afkeer duidelijk te maken van het gedrag van hun collega Laurent Louis. De Waalse rechtspopulist schokte België gisteren door foto's te tonen van de autopsie van twee slachtoffers van Marc Dutroux, de meisjes Julie en Melissa. Hij zei daarmee te kunnen bewijzen dat de kindermoordenaar onderdeel uitmaakte van een groter netwerk. De vader van Julie heeft een klacht ingediend tegen de parlementariër en hem gevraagd op te stappen. Het Amsterdamse handelshuis Optiver moet boetes betalen van in totaal 14 miljoen dollar voor het manipuleren van de olieprijs. Optiver heeft dat afgesproken met de Amerikaanse beursautoriteiten. Optiver handelaren in Chicago probeerden vlak voor sluiting van de beurs grote hoeveelheden oliecontracten te kopen of te verkopen. Naast het betalen van de boetes mag Optiver de komende twee jaar niet meer op de valreep in Amerikaanse oliebelangen handelen. Premier Rutte heeft deze week een gastrol in de Donald Duck. In het verhaal belandt Donald Duck op het Binnenhof. Daar ontmoet hij Rutte die op bezoek is naar een bijzonder cadeau voor een van de kleindochters van de koningin. Het weekblad viert zijn 60-jarig jubileum en behandelt daarom de Nederlandse provincies. Rutte is zeer vereerd, zegt hij in de Telegraaf. Donald Duck was vroeger een van zijn favoriete bladen. Het weer, vanochtend droog en zonnige periode. Vanmiddag in het hele land buien. Maximum temperatuur om 13 graden. Morgen bewolkt en buien en dan wordt het een graad of 12. En ook namorgen wisselvallig met veel buien. Dit was het NOS Journaal. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANEB. Op de A12 Utrecht richting Arnhem staat file tussen Maarn en Veenendaal-West 3 kilometer. Dat komt door een gestrande vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. En de A12 van Utrecht naar Den Haag voorknopend Prins Klausplein 2 kilometer.